Het gemiddelde aantal positieve tests daalt. En in de ziekenhuizen zien ze de getallen zakken, zegt Ernst Kuipers... die de bezetting daar in de gaten houdt. Maar het is nog veel te vroeg om de vlag uit te hangen... onder meer vanwege de Omicron-variant. Het is nu verstandig om er rekening mee te houden... dat de Omicron echt beduidend besmettelijker is. Als je dan even langer vasthoudt aan bestaande maatregelen... demp je het tempo waarmee hij zich verspreidt... en heb je ook meer tijd om je eventueel daarop voor te bereiden... bijvoorbeeld door middel van het boosterprogramma. Morgen krijgen we waarschijnlijk te horen dat die maatregelen inderdaad verlengd worden. Dan is er weer een coronapersconferentie. Een vrouw uit Amersfoort moet een jaar de cel in omdat ze zich jarenlang onterecht voordeed als arts. Ze werkte bij een cosmetische kliniek in Hengelo waar ze met valse diploma's binnenkwam. En daarna solliciteerde ze 15 keer als arts bij ziekenhuizen door heel het land. De vrouw zegt dat ze het deed omdat ze iets wilde betekenen voor anderen. En met kleine oogjes en een hele dikke smile komen de eerste Max Verstappen-fans terug uit Abu Dhabi. Zij zagen hun held gisteren op het nippertje wereldkampioen worden. Verslaggever Matthijs van de Wiel sprak een paar van die fans. Al hadden ze moeite om hem te woord te staan. Max, Max, super Max. Ik versta u niet. Ik niet meer praten. Wat zegt u? Oh, ik ben heel blij. Jullie ook? Hoe was het daar? En heel gaaf. Heel indrukwekkend. Het was heel gaaf. Het was mooi, het was bijzonder, het was emotioneel. was, ja, je, ziet zoveel, je ziet gewoon zoveel om je heen gebeuren en je bent er gewoon bij. Dat, dat, dat, dat, kan je bijna niet opschrijven. Dat is echt heel eh, bizar. Het is nog onduidelijk of er een huldiging komt voor Max Verstappen en waar dat dan gaat gebeuren. Meerdere plaatsen hebben interesse. Het weer nu nog droog, maar in de loop van de nacht begint het te regenen. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de middag knapt het wat op. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan wat files die zo'n 5 minuten extra reistijd veroorzaken... maar er staan ook een paar echt opvallende files. Er is nog veel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. De weg was dicht nadat er een auto in de sloot belandde. Inmiddels is de weg wel weer vrij... maar er staat nog 10 kilometer file met ruim een uur vertraging. Dat wordt dus wel langzaam maar zeker minder. En bij Zeeburg op de A10 bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd... en dat kost je ook een kwartier extra. Verder sta je nog vast op de de N247 Amsterdam richting Horen... want daar is het druk door de problemen op de A7.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 build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, Are you married? we uh, uh, No, man. But you can do the job when you're in town. Little on, will conspire as we drink by the fire to face unafraid last that we met.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 is het lichaam gevonden van een vermist bemanningslid. Er is nog één vermiste. Twee bemanningsleden van het Britse vrachtschip zijn aangehouden omdat ze dronken waren. Het zetten van boosterprikken wordt verder versneld... zodat mensen beter beschermd zijn tegen de Omicron-variant van het coronavirus. Het RIVM maakt een plan van aanpak voor de versnelling van het vaccinatieprogramma politie heeft in Holte in Overijssel afgelopen donderdag ruim 1700 kilo vuurwerk gevonden. Een man van 33 uit Holte is aangehouden. Het vuurwerk werd ontdekt naar aanleiding van arrestaties in de provincie Drenthe.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 Yeah, like a sexy potion. To a climax, you will detect all the skills of a Mac that will erect. Check, I'ma keep you dancing. <laughs> Bring this back with a lot of devotion. just to gain a two. The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you.